De staking heeft ook gevolgen voor het treinverkeer van en naar Nederland. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs rijdt vandaag niet. De intercity van Amsterdam naar Brussel gaat niet verder dan Roosendaal. Bij Opel in Duitsland worden vandaag waarschuwingsstakingen gehouden... omdat General Motors Opel niet aan het Canadese Magna verkoopt. De bonden zijn bang dat GM meer banen gaat schrappen dan de Canadezen van plan waren. Het Amerikaanse moederbedrijf heeft aangekondigd zo'n 10.000 van de 50.000 banen te gaan schrappen bij de Opel-fabrieken in Europa. In Bad Hoeverdorp is de omgeving van een filiaal van de Rabobank afgezet. Omwonenden worden geëvacueerd. Bij de pinautomaat van de bank staan gasflessen. De politie denkt dat die bedoeld zijn om de pinautomaat op te blazen. De oppositie in de Tweede Kamer is kwaad op premier Balkenende omdat hij vandaag niet bij het debat over de AOW-leeftijd is. De VVD en SP vinden dat een debat zonder Balkenende niet door moet gaan. GroenLinks noemt het wegblijven van de premier onbehoorlijk. Namens het kabinet zijn minister Donner en staatssecretaris Kleinsma bij het AOW-debat. In de Champions League heeft AZ in Londen met 4-1 verloren van Arsenal. De ploeg uit Alkmaar staat nu laatste in Pool H, maar houdt kans op overwintering in de Champions League. Olympique Lyon en Sevilla plaatsen zich voor de tweede ronde. De honkballers van de New York Yankees hebben voor de 27e keer de World Series gewonnen. De Yankees versloegen de Philadelphia Phillies in New York met 7-3. De eindstand in de best of seven is daarmee 4-2 in het voordeel van de Yankees. De World Series is de finale van de Major League Baseball. Het weer, van tijd tot tijd regen, vooral aan de kust.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 Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi come se Questo cielo in fiamme ricade sei in me. top secrets. my door. Woman, if you wanna love me, I will give it to you.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 See. 6.9 ZFM ZFM Sunday.